Twee uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. GroenLinks wil dat de politie zedenzaken uiterlijk binnen een maand in behandeling neemt. Vorige maand bleek uit een uitzending van Nieuwsuur dat elk jaar 350 zedenzaken blijven liggen. Sommige maandenlang, waaronder ook verkrachtingen. De politie zegt dat dat komt door drukte en onderbezetting. GroenLinks-Kamerlid Buitenweg vindt dat Nederland onwaardig. Als de politie zedenzaken binnen een maand moet oppakken... is er meer kans dat de dader wordt opgespoord... en het is beter voor de verwerking van het slachtoffer, zegt ze. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een brandbrief over de sociale advocatuur gestuurd naar minister Dekker. Prodeo-advocaten krijgen door de overheid zo weinig betaald dat steeds meer van hen stoppen, zegt de orde. Als er geen geld bijkomt, overwegen de advocaten stiptheidsacties of een staking. In Nieuwsuur zei de orde dat er een noodmaatregel nodig is. Anders kunnen mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen... straks niet meer naar de rechter. Er komen op korte termijn geen nieuwe verkiezingen in Groot-Brittannië. Het Britse lagerhuis heeft het verzoek daartoe van premier Johnson afgewezen. Johnson had er in het parlement een tweederde meerderheid voor nodig... maar dat haalde hij lang niet. Veel parlementsleden onthielden zich van stemming. Eerder op de avond stemde het Lagerhuis ook al tegen een no-deal brexit. En dat was voor Johnson reden om aan te sturen op verkiezingen. Maar die komen er dus niet. Een ondernemer mag de komende dag geen lachgasballonnen uitdelen... tijdens een demonstratie bij het stadhuis in Amsterdam. Doet hij dat toch, dan volgt een dwangsom. Hoe hoog is niet bekend. De man is het niet eens met het beleid van de gemeente over lachgas... en wilde daarom 20.000 lachgasballonnen weggeven... Hij zegt dat zijn actie gewoon doorgaat. Het weer, vannacht vooral in het noordwesten kans op pittige buien met onweer en windstoten. Het koelt af tot een graad of 11 en ook de komende dag regenachtig.